De vier moeten elk een boete betalen van 4200 euro. In de Amerikaanse staat Texas is een tweede geval van ebola geconstateerd. Het gaat om een van de verplegers van de eerste ebola-patiënt in de VS. Die man is vorige week overleden. Texas bereidde zich al voor op een verdere verspreiding van ebola. De man die vorige week aan ebola overleed had zich al eerder bij het ziekenhuis gemeld met verschijnselen van de ziekte, maar werd toen naar huis gestuurd. Reisorganisaties in Nederland verkopen veel minder reizen naar Afrikaanse landen door de ebola-epidemie. Hoewel de ziekte vooral in Guinea, Liberia en Sierra Leone heerst, willen reizigers ook niet naar andere landen in West-Afrika. Senegal krijgt deze winter 45% minder buitenlandse toeristen. Gambia heeft het aantal reserveringen zelfs met 60% zien dalen. Turner Epke Zonderland is in China opnieuw wereldkampioen geworden aan de rekstok. Hij bleef zijn concurrenten ruim voor. zilver ging naar de Japanner Oshimura. Brons is gewonnen door de Kroaat Mosnik. Vorig jaar werd Zonderland voor het eerst wereldkampioen op de rekstok. In Irak zijn bij bomaanslagen zeker 22 doden gevallen. In Koerdisch gebied in de oostelijke provincie Diyala lieten drie zelfmoordterroristen een bom afgaan. De doden zijn allemaal leden van veiligheidsdiensten. De eerste bom ontplofte bij het hek van een kantoor van de veiligheidsdiensten en een paar minuten later reden twee terroristen met bomauto's tegen het pand aan. Het weer van tijd tot tijd zon. Vanmiddag raakt het vanuit het zuiden bewolkt en vanavond gaat het regenen. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking een geregeld buien met kans op onweer. Het is dan een graad of 18. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen knopen Lunetten en de Meerne 6 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Die duren nog tot maandagochtend.